Bonenbakker met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft een grote hoeveelheid data gevonden... die eigenlijk naar de parlementaire enquêtecommissie toeslagen had gemoeten. De 64 miljoen bestanden waren zeven jaar geleden apart gezet in een datakluis... melden staatssecretarissen Palme van Toeslagen en Ehrenberg van Financiën. De inhoud van de bestanden is niet bekend. Palmen en Ehrenberg betreuren het ten zeerste dat de informatie niet naar de Tweede Kamer ging. Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaan-oever honderden aanslagen en aanvallen gepleegd tijdens de oorlog met Iran, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. In 40 dagen tijd zouden acht Palestijnen zijn gedood. Gemiddeld waren er bijna 10 incidenten per dag, waarbij ook geregeld werd geschoten. De mensenrechtenorganisatie roept de Israëlische autoriteiten op in actie te komen tegen de aanvallen op de Palestijnse dorpen. Het komt zelden voor dat Israëliërs daarvoor worden veroordeeld. De onderwijsinspectie pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15. Dat zou nodig zijn om geweld en intimidatie op scholen terug te dringen. Deze scholier zegt tegen Nieuwsuur dat geweld niet altijd door sociale media komt. Bijvoorbeeld in de klas eigenlijk al misging dat er frictie ontstond... en toen is het op social media alleen maar verder gegaan. ze bleven elkaar maar opzoeken en dan de volgende schooldag dan zien ze elkaar weer en dan escaleert het. Het kabinet is voor een minimumleeftijd voor sociale media, maar dan wel in Europees verband. In Rotterdam is vanmiddag een geldtransportwagen overvallen. De overvaller had een vuurwapen en ging er met een geldcassette vandoor. Het gebeurde in een drukke winkelstraat in de wijk Kralingen. De politie is onder meer met een helikopter op zoek naar de man. Het weer. Vanavond is het bewolkt met wat regen. Vannacht kan er ook in het oosten plaatselijk nog wat regen vallen. Het is rond de 7 graden. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij temperaturen rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is nog erg druk op de wegen rond Amsterdam. Het heeft te maken met de problemen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De weg was dicht voor knooppunt Velsen. Inmiddels is de weg weer vrij. Voor het Velsen is de vertraging nog 20 minuten. Er staan files verder op de ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Zaanstad. 20 minuten oponthoud. De N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Drie kwartier extra reistijd. De N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22. Een half uur vertraging.